Look what they done to my song, Look what they done to my song. Well, it's the only thing that I could do half right, and it's turning out all wrong, ma. Look what they done to my soul. Look what they done to my brain, Mom. Look what they done to my brain. Well, they picked it like a chicken bone, and I think I'm half insane, Mom. Look what they done to my soul. I wish I could find a good book to live in. Wish I could find a good book. Well, if I could find a real good book, I'd never have to come out and look at what they've done to my soul. La la la la. Maybe it'll all be alright, ma. Maybe it'll all be okay. Well, if the people are buying tears, I'll be rich someday, Ma. Look what they done to my son. Ils ont changé. Ils ont changé ma chanson. C'est la seule chose que je peux faire et ce n'est pas bon. Ils ont changé ma chanson. Look what they done to my song. what they done to my song, Ma. Well, they tied it up in a plastic bag, turned it upside down, Ma. Look at what they done to my song. Ils ont changé ma chanson. Ach, ze zingt ook nog een eh, stukje Frans, zou je kunnen zeggen. Die Melanie. Met een eh, prachtige hit uit eh, de vervlogen tijden uit 1970 om precies te zijn. Look what they've done to my song. Tja, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Fijn dat je bij me blijft vandaag. Op deze ja, beetje vochtige zondagmorgen. Wordt er niet beter op vandaag hoor. Een beetje bewolking na de middag. Maar goed, dat zullen we allemaal nog wel meemaken, denk ik. En je hoort het al een beetje in het nieuws en in het weerbericht van zojuist. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Er is trouwens alle reden om te blijven luisteren naar de show, want we hebben zulke vrolijke muziek voor je. Bijvoorbeeld deze onvergetelijke. <laughs> Ja, van eh, Nicole en Hugo. Die totaal verkeerd wordt uitgelegd in Oekraïne. Dat heb je vast wel gehoord, denk ik. Goedemorgen. ik je weer. Vanmorgen Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiedag iedereen. Dank u wel dat ik er weer bij mag lopen, zingen, dansen. Goeiemorgen, morgen, ik ben blij. Goeiemorgen, goeiemorgen. Want ik mag er immers weer al bij. De wereld is een schouwtoneel dat wij bespelen. Voor iedereen zijn luchtkasteel om van te delen. En krijgen we niet al te veel, kan ons niet schelen. We vinden ook het minste deel sensationeel. brothers and sisters, so we know how. deze deun nog een afkondiging nodig, zou je je af kunnen vragen. Nou, ik denk van niet eigenlijk, hè. Doe toch wel, want dat hoort, hè. Hoort eh, in mijn taakomschrijving, of staat in mijn taakomschrijving. Dus ik moet dat doen vandaag voor de baas, dus eh, dat doe ik het maar. Can You Feel It? Jacksons, natuurlijk. Vroeger heette ze de Jackson 5 en daarna ging eh, Michael Jackson en zijn zus en zijn broers allemaal zo'n beetje solo dus een van de mooiste hits. Verder hoorde je Nicole en Hugo en goedemorgen. Uh, eh, morgen om de dag, het einde van de ochtend, weer goed te beginnen zou je kunnen zeggen. Dus, straks een reportage van Jeroen van Gent. En gaat het hebben over de zondag. Hoe ziet jouw ideale zondag eruit? Nou, als het een beetje meezit met de muziek van GoFM, lijkt me geweldig. les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, Des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le Des infos qui ne divisent pas, changer. C'est it's meant to be. But those words ain't pulling me through. Cause I'm still in love with you. I spent een lekkere muziek van Ronan Keating. Hier in de show bij GoFM. The Long Goodbye. Nou, voor mij hoeft hij niet weg. Van mij mag hij best toch wel even blijven doorzingen. Maar ja, heeft het liedje maar drie en een half minuut gemaakt. Dus ja, dan is het weer op. Verder hoorde je Yusu Nadur en eh, Sherry samen in 7 Seconds paar minuten voor half twaalf intussen. Eh, zometeen de reportage van Jeroen van Gent over een paar minuten, half minuut of zes, zeven. Dan gaan we het hebben over, ja, wat is jouw ideale zondag? Hmm. Eh, voor mij is het gewoon hier in de studio in neus zitten van eh, GoFM. Dus, het is maar dat je het weet. Even wat klokgeluid. En de Hurt. Dat kan wel, hè, op zondag. From the Underworld. Ja, dat dan weer niet. Een mooie uit de jaren 60. Welkom bij de show, blijf bij me. Ik ben bij je hier bij Go tot 12 eh, uur. Show. zitten hier lekker te nippen aan de koffie. En dan komt er dus zoiets moois voorbij als eh, dit van Grace Jones, La Vie en Rose. Natuurlijk, er is ook een hele lange versie van, maar ja, die duurt een minuut of zeven. En daar hebben we de tijd niet voor, helaas. Verder hoorde je de Hurt. Wat een klassieker, zeg. Ongelooflijk. Ja, ze noemen het hier bij mijn collega's allemaal eh, oude meuk, hoor. Maar ik noem het een prachtige klassieker. From the Underworld. Die hoorde je zojuist hier bij GoFM. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg aan u... Eh, ja, wat is uw ideale zondag, zou je kunnen zeggen. Uh, mijne is dus hier zitten bij GoFM. Dat heb ik er straks al verteld. En wat is de jouwe? Gewoon met je familie en je gezin. laat ontbijt op de zondag? Wie weet. Eh, Jeroen van Gent vroeg het de mensen op straat en dit waren de antwoorden. Goedemiddag meneer. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Hoe ziet uw ideale zondag eruit, is de vraag. Zo'n man met hond vraag. Ja, dagje weg. Dagje weg. Ja, zondag is altijd uitslaapdag. Uitslaapdag, ja. Enige uitslaapdag. Dus ja, dan zijn we wel een beetje zuinig op die dag. Ja, een beetje een soort van rustpunt, denk ik. Ja, zeker. Misschien wel. Ja, absoluut. Ja, dat moet. Dat is belangrijk, hè? Ja. ja. Mijn ideale zondag. Nou ja, goed weer, lekker erop uittrekken en uh, met gezin lekker genieten. Zoals nu met het zonnetje. Ja, nu is het eindelijk droog. Dus, ja. Eh, ja. Nee, ik vind de zondag wel lekker door de weekse Ja. En dan eh, is het weekend lekker. Ja. ja. En is er dan nog iets, is het nog een soort van traditie? Gaat u nog iets speciaals doen of is het gewoon lekker rustig? Nou, dat verschilt. Soms spreek ik wel met vrienden om dingen te doen film, concert, theater, spelletjes. Schoonmaken moet ook dan. Ja, <laughs> Helaas op zondag. Dus, eh. Maar voelt het nog steeds als een zondag, zeg maar, zoiets? Ja, zou het ook donderdagochtend kunnen zijn? Nee, nee, nee, nee dat niet. Nee, nee het is een zondag. Ja, toch wel hè? Hoe ziet uw ideale zondag eruit? Nou, op de bank. Op de bank? <laughs> voor de televisie. Of als lekker weer is, lekker buiten. Kijk, toch wel? Ja. Oké. En eventueel als het lekker weer is op de bank buiten, kan ook nog? Ja, dat kan ook nog. Ja, dat is ook een goeie. Ja, dat is lekker weer. Dat op de tuinbank buiten. Ja, ja, ja, ja, een beetje zomers... Eh, ja, lekker barbecue aan. Ja. Maar het is nu echt eh, net eh, weer droog, dus daar moeten we nog even op wachten, denk ik. En is het ook een, een, nog steeds een rustdag of rustpunt? Nee, helemaal niet. Nee, Gewoon vroeg uit de veer en de tijd is gewoon beperkt en ja, die moet je zo optimaal benutten. Oh ja, nee, oké. Ja, u bent, u bent er vroeg uit zondag. Dat is toch goed. Zeker. Hoe ziet nou uw ideale zondag eruit? Wat doet u op zondag? Nou, eigenlijk proberen om uit te slapen met kinderen. En daarna gewoon lekker eventjes naar buiten, lekker wandelen. Soms even winkelen. Ehm, ja. of, maar meestal gewoon eigenlijk de natuur in vinden we eigenlijk het lekkerst. Gewoon op zondag. Dus eigenlijk is dat het. Eh, ja, of gewoon als het regenachtig is thuis gewoon lekker eh, tv kijken of een spelletje doen of zo. Dus. De ideale zondag. Ja. Nou, niet te vroeg op. Ja een eh, kerkdienst kijken, bijvoorbeeld. Kijken? Ja. Op televisie? Ja, dat is makkelijker dan naar de kerk te gaan. Ja, dat is waar. Dat is, dat is eigenlijk ontstaan in de coronatijd. Oh. ja, eigenlijk is dat wel gemakkelijk geworden. Nou ja. en, dan kun je nog eens schakelen. Maar ja, het is natuurlijk niet zo goed voor de kerken zelf. Ja. Dus dat is een nadeel voor de kerk. En wat ziet u online dan, eh, dat de kerk nog wel vol zit of valt dat tegen? Nee, die zit zeker niet vol. Ah. Nee. En is het een soort van eh, traditie? Is het, is die, ziet die zondag, er nou echt anders uit dan maandag of donderdag? Ja, nou bij ons niet geheel, want mijn man die heeft wisselende diensten, dus die werkt soms op zondag, soms niet. Eh, dus het is eigenlijk bij ons wel een beetje wisselvallig. Dus het is niet echt, maar vaak doen we wel iets met het gezin, of mijn man er nu bij is of niet, gaan we wel lekker erop uit vaak, tenzij het dan regent. Maar... En dan misschien op familiebezoek of eh, en bij mijn schoonmoeder, die is bij die woont ver weg, maar daar gaan we dan nog wel eens heen. Dus eh, ja. dat is een beetje de zondag, eh, familie. Zondag, gezinsdag, toch? Ja, <laughs> ja, toch wel, ja. ja. Hoe ziet u ideaal? Nou gezellig, lekker uitslapen, heerlijk ontbijt. Een gezellig wandelingetje. Dat is het wel. Het is echt wel een dag anders dan de andere dagen, hè? Ja. Neem ik aan. Ja. Nog steeds? Ja. Is Ook het... al ben je gepensioneerd is het belangrijk om dat, laat ik zeg maar een traditie, noem het maar zo even, om, om dat mee door te gaan? Om dat zo te houden? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Want bijvoorbeeld, eh, kunt u hetzelfde doen, laten we zeggen, op donderdagochtend of op donderdag? Ja, ja, jawel, <laughs> jawel, jawel. Tuurlijk, tuurlijk. En over die kerkdienst nog, eh, scheelt dat nou nog als u de band of online kijkt of televisie kijkt eh, qua indruk, qua emotie? Ja, zeker. Tuurlijk, als je er zelf bent, is dat is heel anders. En dan onderga je dat ook veel meer. Dan heb je ook veel meer het gemeenschapsgevoel. Dus dat is ook zeker wat ik eigenlijk moet doen. Ja, goed voornemen voor het nieuwe jaar. <laughs> maar ja, dat is de gemak Hè. Nou ja, we zijn gepensioneerd, dus Elke dag is zondag. Elke, dag is zondag. ja. <laughs> ja. Dat is luxe. Ja, maar, het is, ik denk dat het ouderwets is, een beetje het gevoel. Denk je niet? Ja. Het gevoel van vroeger. Vroeger was zondag was ja. Dan deed je allerlei dingen of zo. Bepaalde dingen die je door de week niet deed. Dat is nou niet meer. Oftewel, wat doe je graag op zondag? Ja, dan lees ik, het puzzel en al die dingen. Ik heb zomaar door de week gezellige dagen die ideaal zijn. Ah, door de week is, is gezelliger dan zondag? Voor mij wel. hey, hoe komt dat nou? Ja, dat komt zo uit. Hè? Dan ga ik met mijn vriendinnen op stap. en zo, eh, zondag, eh, eh, springt die zondag er nog uit of is door de week toch leuker dan? Nou, ja. Ja, duidelijk. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. nummer die eh, tegenwoordig heel vaak in de tv-reclame hoort. Oorspronkelijk eh, is van Redbone en dat hoor je hier bij GoFam natuurlijk. Come and Get Your Love. Dus een groep indianen uit eh, Amerika ehm, in de jaren 70... die ook een prachtig nummer hadden met We Were All Wounded and Wounded Niet. Dat ging toen over een opstand van de indianen al daar. verder Sandra met Maria Magdalena trouwens het volgende nummer is wel heel apart. Een man die veel noten op zijn eh, zang had in de Tweede Kamer. Boris van der Ham. <laughs> Ja, hij zingt tegenwoordig. Luister mee naar ja, iets wat eh, net is uitgebracht. Lentekriebels. zo'n last van die lentekriebels bij dat eerste straaltje zonneschijn. Heb je ook zo'n last van die kriebels, Jongens, oh dat zonnetje is fijn. We dachten dat het er niet meer van komen zou. Maar nu zit ik te zonnen in de zon met jou. Die mooie blonde voetbal in dat veld van blauw. Weet je dat ik van je hou? Het was een winterochtend en we gingen vroeg op stap. En de witte wolkjes dansten van je lippen. Mijn handen waren kil en het ijs stond op jouw bril. Gladde stoepjes waar je af kan glippen. Maar daar was de zon. Die dat hoort. Iedereen, iedereen is blij. Heb je ook zo last van die lentekriebels bij dat eerste straaltje zonneschijn? Heb je ook zo last van die lentekriebels? Jongen, zo dat zonnetje is fijn dachten dat het er niet meer van komen zou. Maar nu zit ik de zonnen in de zon met jou. Die mooie blonde voetbal in dat veld van blauw. Weet je dat ik van je hou? Oh, wat hadden we last van wintertenen. Maar die zijn nu allemaal verdwenen. En oh, wat krijgen we last van zomerspoeten, Waar we dan weer smeerseltjes op smeren moeten. Ooit krijgen we een herfstbui. Samen sikkenuren in een kriebeltrui. Maar heb je ook zo last van die lentekriebels? Bij dat eerste straaltje zonneschijn. Heb je ook zo'n last van die lentekriebels? Jongens, zo dat zonnetje is fijn. We dachten dat het er niet meer van komen zou. Maar nu zit ik de zonnen in de zon met jou. Die mooie blonde voetbal in dat veld van blauw. Weet je dat? The time rolls by. Ik geniet ervan van deze muziek en ik hoop jij ook. Zo op deze druilige zondagmorgen. Ik ga er van stotteren, kun je nagaan. Het wordt wel beter vandaag hoor. Eh, een graad of 6, 7 wordt het eh, deze middag. Zie ik net op de vernieuwde weerkaart vanochtend. Uh, vroeger was het rond 5 graden, verspelde men. 6 graden, maar het wordt alweer een graadje warmer. Het ziet er beter uit dus. Blijft wel ehm, bewolkt, zou je kunnen zeggen vandaag. Meer daarover over het weer hoor je over een minuut of 7 hier in het nieuws. Want het loopt alweer aardig tegen het einde van de show. Jorde, Boris van der Ham ook hier in de show. Dat is ook wel heel bijzonder. Want ja, hij was natuurlijk kaart Kamerlid voor D66 ooit. En heeft een mooie carrière dus als acteur, maar nu ook als zanger. En je hoort het allemaal hier bij Go FM. einde van deze aflevering van zondagmorgen van GoFam. Dancing on a Saturday Night. Hartelijk dank voor je gezelschap vandaag weer. Ja, wat leuk, fijn. Wij gaan de rommel weer opruimen. De koffie eh, is op. We gaan de kopjes opwassen. We laten het hier weer lekker schoon en relaxed achter voor de collega's. Eh, ik ben er dus volgende week zondag weer. Jongen, eh, tussen 10 en 12 uur. En ik hoop dat jij er dan ook weer bij bent. En eh, dan gaan we weer gewoon twee uurtjes gezellig muziek draaien. En een paar leuke onderwerpen behandelen. Dus wees erbij. Ik wens je een mooie zondag vandaag. En eh, wat mij betreft tot volgende week. Tot besluit van de show. Och, onze inzending voor het Eurovisie Songfestival van Mia Nicolai en Dion Cooper. Burning Daylight. Mooi dag. I don't find any joy anymore from the same old cycle. Don't know what made me happy before. From all to zero, where did I go?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 I'm burning daylight. out any. Crying always wanted to be the tough guy.